De migranten sliepen in tenten, maar die moesten vandaag worden afgebroken. Nu blijkt dat Amsterdam de komende dagen 180 migranten opvangt... en Os en Nijmegen elk zo'n 100 mensen. De opvang in Ter Apel loopt al tijden niet goed, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Er zijn een aantal redenen. 13.000 statushouders die stromen maar niet door vanwege een tekort aan huizen. Die mensen hebben recht op een, op een woning, maar zitten nog steeds in die opvang. Eh, na de coronacrisis is de toestroom weer toegenomen. En die Oekraïners, eh, waar inmiddels 40.000 eh, plekken voor geregeld zijn in gemeenten. Nou, dat levert voor, zorgt voor verdringing, want op die plekken kun je dus geen mensen uit de ACC's plaatsen. Staatssecretaris Van de Burg werkt aan een wet om gemeenten te verplichten vluchtelingen op te vangen. Nederland en België willen meer Europese landen betrekken bij hun samenwerking op het gebied van defensie. De premiers Rutte en De Croo denken dat ze zo Oekraïne beter kunnen helpen. De Belgische premier liet ook weten dat België erover denkt om zwaarder militair materieel naar Oekraïne te sturen. Nederland gaat panzervoertuigen leveren en zwaardere wapens. Burgemeester Pieter de Krem van de Belgische gemeente Aalter wil af van de bijnaam van zijn gemeentehuis. Dat is al jaren het Kremlin. Een woordgrap natuurlijk. Burgemeester Krem heeft nooit wakker gelegen van die bijnaam. Maar nu kan het door de oorlog in Oekraïne echt niet meer, vindt hij. En bewoners van een straat in Groningen zijn helemaal klaar met de kraaien die daar rondhangen. De beesten gooien steentjes naar beneden vanuit de bomen. Sinds ik hier woon, en ik geloof ook verder daarvoor, eh, zijn hier kraaien die dus ter hoogte van de boomtoppen, wat ongeveer 10 meter is, ehm, stenen laten vallen. Dat doen ze om hun snaveltje te slijpen, geloof ik. Alleen ja, die steen die valt er vervolgens wel op de grond. En al uh, meerdere beschadigingen zijn geweest. Die steentjes vallen ook op auto's. En volgens Jesse mikken ze ook met opzet op mensen. Hij heeft al een goed wapen gevonden om de dieren te bestrijden. ik heb al een beetje geëxperimenteerd door met nerfpijltjes op, op ze te schieten. Het enige probleem is, ik kan er niet meer schieten als ik niet thuis ben. Dus dan weten ze dat en dan gaan ze weer in de boom zitten. De gemeente zegt dat ze niks kunnen doen omdat de vogels beschermd zijn. Het weer, het is nog zacht vanavond, maar vannacht koelt het flink af.